9 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Bokstel onderhandelt de politie met actievoerders... die daar een varkensfokkerij bezet houden. Zo'n 20 boeren uit de omgeving die kwaad zijn over de actie... hebben de weg naar de fokkerij met tractoren bezet. De activisten van Meet the Victims drongen vanmiddag rond 1 uur de stal binnen. Ze zeggen dat ze de boerderij willekeurig hebben uitgekozen voor hun actie. De politie wil de boeren en de actievoerders bij elkaar uit de buurt houden. Op het briefje dat werd gevonden in de vluchtauto van de dader van de aanslag in Utrecht, Gugman T., stond zijn naam en adres. Het AD schrijft dat het een brief was van het OM over de verkrachtingszaak waarin hij verdachte is. Hij had erbij geschreven voor mijn moslimvrienden Allahu Akbar. Door het briefje kon T. nog dezelfde dag worden aangehouden. Bij de aanslag op een tram in Utrecht kwamen op 18 maart vier mensen om het leven. De natuursteensector bindt de strijd aan tegen uitbuiting. Het steen voor bijvoorbeeld aanrechtbladen en grafzerken... komt vaak uit groeves in India en China. En daar zijn de lonen laag, de arbeidsomstandigheden slecht. Werknemers overlijden soms al voor hun dertigste aan stoflongen. Ook is er veel kinderarbeid in de steengroeves. Honderden natuursteenbedrijven en de Nederlandse en Vlaamse overheid... hebben een convenant getekend om eraan een eind te maken. Binnen drie jaar worden de eerste resultaten verwacht. Rond de kampioenswedstrijd van Ajax woensdag tegen de Graafschap... gaat Doetinchem voor een deel op slot. In de wijk rond het stadion worden alle supporters gecontroleerd. Ajax-fans die geen kaartje hebben worden teruggestuurd door de politie. En als ze zich misdragen mogen ze ook niet bij de huldiging van Ajax zijn. De Graafschap waarschuwt supporters dat ze na afloop van de wedstrijd...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 En eh, nou, eh, hij eh, combineert elektronica met gitaarmuziek. En dan krijg je een, een, ja, een stevige indie sound, moet ik er dan electropop. dit was het laatste, So Bad. ook alweer een tijdje uit, maar goed, we draaien hem nog steeds hier bij Alternative FM.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 I'm right to the left with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness. That I only live life if I die death, and I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome, I respect. Multiplicities can be incorrect, and we are all free Everybody to connect. I know just trying to get by. my place. Tell me I'm this or I'm that. Tell me I'm white or I'm black. Tell me I'm Jewish, but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white, but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it, I just wanna do this. Give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist. Realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the right races we facing. Trying to get away, so we racing that high. Trying to be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe. Taking my life for a ride. I don't need pride, no. But I take a lot of self love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by. Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money got a story to tell. Started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story. Everybody get your money. could be my all for me.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 I did to for your love, oh, make we activate to, activate to, activate to, activate to. ze hoorde je hier eh, een beetje... Ja, het is een beetje de hip-hop. Dat, dat, doen wij dan toch gelukkig ook een beetje aan. Eh, Benjamin Frow, eh, die hoorde je daarvoor nog. En daarvoor Lizzie V. die heeft nog een korte tournee weer in een van de staten... Kentucky en Tennessee gedaan in Amerika. daar is ze populair in twee staten. Dus dat begint er al aardig op te lijken. En ehm, ja, uh, Lizzie V heeft natuurlijk dat nummer Little Big Secret sinds zij hier geweest is in, eh, in februari... draaien we dat nummer al, eigenlijk daarvoor ook al. Eh, en het is bijna nog niet uit de playlist verdwenen. Dus wat dat gaat, eh, kunnen we alleen maar zeggen... dat dat wekelijks op het lijstje staat. Benjamin Fro, die komt 20 juni hier met... Een, met, een, met een leuk noviteitje. En dan gaat hij hier gewoon een aantal nummers laten horen. En Jas Keles, die hoorde je erachter met Activate. 20 mei dan gaat Koen Alvarez afstuderen. Doet hij in Theater de Krocht. Dat is hier eh, niet gek ver vandaan. En ook niet van zijn eigen huis. Want tegenwoordig resideert hij wat meer in het centrum van Zandvoort.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 Dat hebben we... we hebben de zusters ook hier in de studio gehad. Afgelopen maand hebben we ze hier in de studio gehad. En een van de nummers die ze hebben gespeeld was ook dit nummer. Maar ze, er komt nog veel meer aan. daarvoor hoorden we Koen Alvarez met Hell or High Water. Hij gaat 20 mei gaat hij, afstuderen. En dat doet hij ja, met een live optreden in eh, Theater De Krocht. Daar zal hij eh, bij zijn eh, met een complete band. En dat wordt dan eigenlijk een beetje, ja, min of meer om uh, alles, alle testen te doorstaan. Of die dan inderdaad eh, gewoon met zijn gitaar eh, overal aan de slag kan. Wij denken van wel, want dat heeft hij inmiddels wel bewezen. met verschillende dingetjes. met bands Lake, Lake Michigan en bijvoorbeeld Greenfield. Daar zit hij in. En Koen heeft zelf ook nog een aantal nummers geschreven. En eh, dan is het eh, tijd voor de tweede track van Inertia. Van de Rotterdamse muzikant. Tien jaar lang heeft hij eh, ergens door de wereld heen gesloft. Die Michel hebben. Eh, een van de, eh, van de dingen die, eh, die hij dan doet... is een beetje ook inspiratie opdoen. nummers schrijven of teksten opschrijven. En dan op een gegeven moment ook wat, wat dingetjes bedenken. En daar is dan een, het album Inertia uitgekomen. En There's a Storm Coming Up. Nou, die, die weersvoorspelling was vandaag eigenlijk ook wel een beetje het verhaal. Maar eerlijk gezegd is er helemaal niks... maar dan ook helemaal niks van uitgekomen. Want we hebben de hele dag eigenlijk wel, wel redelijk weer gehad hier in Zandvoort. En dan denk ik hebben die weerlogen eh, dat allemaal een beetje goed eh, bekeken. Nou, eh, of het liedje daar ook echt daadwerkelijk over gaat... dat moet je zelf maar beluisteren. Hier is een van de tracks van het album Inertia. Michel Hebben. There's a storm coming up. are flying low. for cover. Take that burden of your soul. There's a storm coming up. You can run or hide. Ancient whispers you will hear singing. I've been taking all that flows around. I don't need the waves to take me higher. I'll stay steady in the current, slowly taking my shape. I won't get knocked over again by these waves. golven van Anne van Damme eh, zit al een paar keer eh, bij ons in, eh, in het programma en in het lijstje opgenomen. En vaak hebben we hem al gedraaid. Ehm, daarvoor There's a Storm Coming Up van Michel Emmons. het nieuwe album In Inertia. die zal 21 mei zal die het levenslicht gaan zien. Wij eh, hebben in ieder geval eh, een, eh, een, primeur door twee nummers daarvan te draaien. En dat, daar zijn we ook zeer terughoudend in. Want er moet natuurlijk nog wel wat overblijven. dus volgende week draaien we gewoon in ieder geval een nummer wat hij heel erg vooruit geschoven heeft. Of gaat doen. En dat nummer dat gaan we dan ook eh, in ieder geval een paar keer eh, laten horen. En anders dan vallen we gewoon terug op wat er eigenlijk al eh, bekend is van dat album. Dus dat, want ik heb al iets gezien wat we al meerdere malen ook hier in de, in de uitzending hebben gedraaid. Dus dat, dat staat er ook op. Um, een van de mensen, de, de waterdragers van de Piers Songwriters Guild is Roy de Smit. En het nummer wat uh, wij hebben ja, hier klaarstaan... is natuurlijk een van de nummers die hij heeft uitgebracht.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 Die maakt deel uit van de begeleidingsband van Koen Alvarez op de dag. Dat hij dus zijn, ja, zijn eindexamen mag gaan doen. dat is Bono Heiken. Hij heeft trouwens ook nog deel uitgemaakt van een andere band die we hier in de studio hebben gehad. En dat is de band Reino van Erik van Schoonhoven. Eh, die, die zijn hier ook eh, geweest. Ik geloof ook in april. Dus het is ook alweer uh, ruim achter ons. Maar goed, het is, het is al een, een, een tijdje terug in ieder geval. Ehm, we gaan eens even iets, iets kijken of we wat eh, voor elkaar kunnen krijgen. Eh, dat is altijd wel even grappig of we dat eh, ook voor elkaar kunnen krijgen. Maar goed, ik weet niet of het lukt hoor. Dus het, is, het is altijd eventjes, eventjes uitproberen. Ik, ga eens gewoon kijken of het, of het lukt. Kijk hoor. Nee, ik moet eerst, ik moet eerst aanmelden. Dat ga ik zo even dadelijk dat ga ik even doen. Maar dat ga ik niet nu doen. Um, Panda Noir was dat. We gaan weer terug naar Zandvoort. want ja... Eh, Zandvoerse muzikanten zijn, eh, zijn in opkomst. Eh, tegenwoordig hebben we er alweer vier, vijf eigenlijk. Ehm, vier echt muzikanten die bezig zijn. En een paar zitten er ook in een band. Bijvoorbeeld Anton Bol met Triangle. En dan hebben we Juriaan Curvershoek met bijvoorbeeld Operation Hurricane. En natuurlijk de grote vaandeldrager zelf, eh, René van Kolm in eh, de band Doe Maar. Dat, eh, dan hebben we het wel over wel hele grote, grote jongens. Maar inmiddels mag ook Ruud Houweling zich wel een beetje rekenen... tot de wat grotere singer-songwriters in dit land. Want ja, als je op een gegeven moment ook bij Leo Blokhuis wordt uitgenodigd... dan ben je, wel een, dan ben je al wel erg ver in, in dat opzicht. Vroeger maakte die deel uit van Cloud Machine. Daar eh, zat ook nog een eh, andere eh, iemand in die we hier in de studio hebben gehad. bijvoorbeeld Richard Lagerwij. De man speelt nu tegenwoordig bij de Tiger Pilots. Maar Ruud en Richard maakten vroeger dus onderdeel uit van Cloud Machine. En wat is er dan met die Cloud Machine dan aan de hand? Nou, daar heeft Ruud op een gegeven moment een aantal nummers van bewerkt. En die heeft hij op een EP gezet. The Wind Just Blew The Day Away. En een van die nummers die eh, erop staan is bijvoorbeeld deze. En dat nummer dat heet Big Love. Big love You've got some nerve showing up at my door. A big love with your promises. I've heard it all before. A big love, sure I remember you. You took everything that I had. Oh, big love, still I welcome you. How could I forget? cause I feel de meest obscure eh, die we de week eh, in en week uit hier draaien bij Alternative FM. Cut Dead, Man, Dead Man's Mouth, moet ik goed zeggen. En de dame achter uh, Catskills heeft ook nog eh, een optreden gedaan... Eh, met bijvoorbeeld de Cosmic Carnival... in hun Fleetwood Mac theatertournee. Ik ga iets proberen uit te halen... want ja, het, het heeft alles te maken met 7 juni... want dan gaat Nemesis hun EP presenteren... maar ze hebben er al één vooruit gestuurd. We proberen het van de van een, een, een instituut eh, te draaien. We spelen met ons leven. Maar het, eh, het nummer dat heet Pornstar. Ik, als ik even kijken of het, eh, of het ook lukt. Of we, dat, of we er iets uit kunnen persen. Uit de. ja, daar is wat. Kijk, zo werkt dat dus. het afgelopen jaar bij eh, de Rob Akda geweest. Pornstar is eh, een van eh, de nummers die vooruit gestuurd is van, het, van de EP die binnenkort gaat komen. En dat is Sugar, Why So Bitter. En waar gaan ze die ook releasen? Namelijk in Bitterzoet. Dus dat heeft ook hier weer iets met Sugar te maken. Volgende week dan is Canvas Blanco hier bij ons te gast... En eh, dan eh, gaan ze bij ons eh, spelen. Ik ga heel kort met Marcus dit afsluiten. Dan zeggen wij in koor tot, volgende week. En dit is dan het nummer waar het om gaat. Canvas Blanco, die we dus volgende week gaan horen. Time, Space, Rarity van het album Exilio. Straks veel plezier met Vader en Peaceful Radio. Dag. far beyond computation. A quite surprising rebirth brought a new relation. The words when song keep bouncing like circles in the stream expanding. from the outside, a reflection, inside, a growing understanding. Let me be forever blinking inside into an affection on the outside a reflection.